Toen bleek dat er veel meer integriteitsschendingen bij de douane waren dan gedacht... wilde de douaneleiding niet meer meewerken. Het onderzoek werd vanwege de weerstand in mei gestopt. Op een congres van zijn conservatieve partij in Manchester... heeft de Britse premier Johnson nog eens gezegd... dat zijn land moet vasthouden aan 31 oktober als brexit-datum. Zo niet, dan loopt volgens hem de democratie een enorme deuk op. Johnson zei dat het Verenigd Koninkrijk compromissen heeft gesloten... en dat de Europese Unie nu aan zet is. Vanmiddag overlegt hij telefonisch met commissievoorzitter Juncker. Minister Ollongren heeft kritiek op de provincie Limburg. Het provinciebestuur schakelt veel te snel oud-politici en andere bestuurders in voor allerlei klussen. Gedeputeerde staten moet vaker meerdere offertes aanvragen, vindt Ollongren, om discussies over belangenverstrengeling te vermijden. Onlangs meldden de Limburger en NRC dat Limburg meer oud-politici inschakelt voor betaalde klussen dan welke andere provincie dan ook. Volgens Ollongren geeft dat een slechte indruk van de politiek in het algemeen en van Limburg in het bijzonder. In Istanbul is de moord op de journalist Jamal Khashoggi herdacht. Er is een herdenkingsplaquette onthuld op de stoep van het Saoedische consulaat... waar Khashoggi een jaar geleden verdween. De journalist werd om het leven gebracht en in stukken gezaagd. Hij had vaak kritiek op het regime in Saoedi-Arabië. De Saoedische kroonprins zei afgelopen week einde dat hij volledig verantwoordelijk is voor de moord... maar dat hij daar geen opdracht voor heeft gegeven. Het weer in de loop van de middag meer buien met kans op onweer en windstoten. Vrij veel wind en het is 13 of 14 graden. Ook morgen buien en wat zon, minder wind en zo'n 15 graden.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 she sounds so pretty even when it's not Didn't choose but it's the only one we've got And sometimes I get so tired of getting tied up in my thoughts You're the only one that ever makes it stop God, it hurts to be human face the music. got it hurts to be human, but I got you, you, you, got me, Like wat is het waard als ik dit niet deel met jou? Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wietrook in mijn long.